10.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten en zeker 27 mensen kwamen om het leven. De gouverneur van New York spreekt van de meest verwoestende storm in de geschiedenis van de stad. Rond de kerstdagen zijn duizenden vluchten geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden. En ook moesten veel automobilisten uit de sneeuw gered worden. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS betalen die klanten een maandelijks bedrag om de kosten te dekken... die banken maken voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering. De Rabobank volgt volgende week. VNO-NCW en MKB Nederland vinden de nieuwe heffing bizar en belachelijk. Provinciale statenleden bezwijken bijna onder de werkdruk... blijkt uit een rondvraag van de NOS. Bijna 60% noemt die druk met afstand het vaakst als negatief aspect van het werk. Een kwart zegt de afgelopen periode te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie. Zeker 20 statenleden zijn ook fysiek bedreigd toch stelt twee derde zich herkiesbaar... en is een ruime meerderheid van de statenleden tevreden met wat ze hebben bereikt. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen. En de Servische minister van Defensie zegt dat het leger klaar is om geweld te gebruiken. De spanningen liepen de afgelopen weken op na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanese. In 2008 scheidde Kosovo zich af van Servië. De meeste EU-landen erkennen die onafhankelijkheid... maar Servië blijft Kosovo zien als afvallige provincie. Het weer in het noorden kan er wat regen vallen... maar later op de ochtend is het droog en schijnt zo nu en dan zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harde waaien... en wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord zijn alle rijstroken weer vrij, maar nog wel 10 minuten vertraging daar.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 kan de beste overkomen. Yeah, yeah, yeah. Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, precies om vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na. Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Het kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te door het oog van een naald gekropen hè?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 No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo. El dueño de la tela subió a Marte Y no me ven ni por telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate opio. Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here This that shit that I wanna hear hit, the hit of the year Got me living on a top, top tier Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. I ah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un par y tienes que esperar diciembre. Diablo, que maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano con la lata de cuando le dé la Goya, que vengan toca el a los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this.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 aan de staat New York, die zwaar is getroffen door hevige sneeuwstormen. Zeker 27 mensen kwamen om het leven. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS moet daar een maandelijks bedrag voor worden betaald. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat bizar en belachelijk. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan gedaan moet worden... om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen.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 the bells ring out there with tears of joy and laughter. People shouting, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us.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 Mm. Ik steek alle kaarsen aan. Ik heb de tafel voor twee gedekt. Alles is klaar voor een magische kerst. Met jou ik van de telefoon die gaat En denk meteen weer aan vorig jaar two, one, two, testing, one, two, in the place to be. Meet me on the staircase, girl. Let's break some. Gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. But baby, you'd freeze out there. It's up to your knees out there. I thrill when you touch my but hand. How can you do this thing to me? Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty in If you caught pneumonia and I, over that old doubt, Baby, it's cold. Baby, it's cold allemaal fijne dagen en een